Bonenbakker met het NOS Journaal. In Oman is vandaag een ontmoeting tussen vertegenwoordigers van de VS en Iran. Het gesprek moet voorkomen dat de spanningen in de golf uitmonden in een nieuwe oorlog. Er wordt in ieder geval gesproken over het Iraanse atoomprogramma. Maar de VS wil ook andere kwesties bespreken... zoals het bezit van ballistische raketten... en Iraanse wapenleveranties aan bondgenoten in de regio. Tot nu toe weigert Iran daarover te praten. Om de druk te verhogen heeft de VS een vliegdekschip en andere marineschepen in de Arabische Zee samengetrokken. De ontmoeting in Oman begint om 7 uur Nederlandse tijd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zitten meer dan 1100 woonblokken... de rest van de winter waarschijnlijk zonder verwarming. Dat komt doordat een elektriciteitscentrale deze week zwaar beschadigd is geraakt... bij een Russische aanval. Burgemeester Klitschko zegt dat de reparatie zeker twee maanden gaat duren. Er worden in Kiev tientallen plekken ingericht waar mensen naartoe kunnen om op te warmen. In Oekraïne verloopt de winter tot nu toe zeer streng. Op sommige dagen daalt de temperatuur tot min 30. In Den Haag is gistermiddag iemand van een dak gevallen en overleden. Dat gebeurde bij een huis in de wijk Ipenburg. Daar werd een dakkapel geplaatst. Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar het slachtoffer was al overleden. De politie gaat uit van een bedrijfsongeval. Telstar heeft voor de tweede keer in de clubgeschiedenis de halve finales van het KNVB-bekertoernooi bereikt. De club uit Velsen-Zuid won thuis met 2-1 van bekerhouder Go Ahead Eagles. Door de zegen voegt Telstar zich bij AZ, PSV en NEC... die zich eerder deze week al plaatsten voor de halve finales. Het weer. In de noordelijke helft van het land geldt tot en met de ochtend code geel... voor gladheid door ijzel bevriezing... Het is vannacht min 3 tot plus 4 graden.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 Christian.